uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Britse rechter heeft de identiteit bekendgemaakt van de verdachte van de steekpartij in Southport. Het gaat om de 17-jarige Axel Rudo Cubana. Hij zou drie meisjes hebben doodgestoken, ook raakten tien anderen gewond. De naam, dat de naam bekend is gemaakt door de rechter is bijzonder. Normaal gesproken blijven minderjarigen anoniem. Maar de rechter vond het nu belangrijk om zijn naam bekend te maken... vanwege alle gewelddadige protesten. Die waren ontstaan door nepnieuws dat rondging. Ook de moskee raakte bij de rellen beschadigd. De voorzitter van die moskee zegt dat er voor de slachtoffers gebeden wordt. I uh, will pray for the whole of Southport. I will pray for the victims of the of the awful attack on Monday, and I will pray for the police, and I will pray for the whole community to to stay as beautiful as they always been. De verdachte van 17 wordt aangeklaagd voor drie moorden en tien pogingen tot moord. Bij een grote gevangenenruil tussen Rusland en het Westen zijn 26 mensen vrijgelaten. Onder de vrijgelaten gevangenen is ook de Amerikaanse journalist Gerskovic. Die zat vast in Rusland voor spionage. Hij werd vorige maand nog veroordeeld tot 16 jaar cel. Een succesvolle roeidag vandaag. De vrouwen vier zonder wisten in een nek-aan-nek-race Groot-Brittannië te verslaan en een gouden plak te pakken. Ja, ik, ik, ik zag het uit mijn ogen en ik dacht, we hebben ze. Toen dacht ik, nee, we hebben ze niet. Ook toen dacht ik, nee, ik moet gewoon fucking hard roeien. En toen ging ik weer helemaal die tunnel in en je voelde het gewoon echt dat we dat momentum hadden. Alleen, ik, het kwam alsnog gewoon echt niet binnen. Ik ben, ja, ben gewoon heel, heel trots. Ja, we dachten in de laatste, laatste 100 meter dacht ik alleen maar, ja, niet weer die Britten. Kom op, ja. hé, 1900 meter controle, nu gaan. Nou is het klaar. Jullie moeten naar de huldiging. Ja. Nee. Ja, vlak daarvoor was er ook al een zilveren medaille voor Nederland. Topfavorieten Melvin Twellaar en Stef Broenink kwamen als tweede over de streep in de finale van de dubbel 2. Minder blije kopjes bij de vrouwen dubbel 2. Zij werden vierde en grepen net naast de medaille. Dan nog het weer. Vanavond in het zuidoosten nog wat kans op kleine buien. Voor de rest is het overal droog. Morgen vooral veel zon en opnieuw zomerswarm bij maximaal 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt in onze regio nog file gereden op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... bij de aansluiting met de A10, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook als je over de A9 vanuit de Diemen naar Alkmaar rijdt bij Aalsmeer.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 Hezbollah-leider Nasrallah ontkent dat Hezbollah achter de aanval zit op de Golanhoogte van afgelopen weekend. Daarbij kwamen 12 jongeren om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De politie heeft in een loods in Nieuwveen bij Alphen aan de Rijn een enorme partij cocaïne gevonden.